ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Geschrokken reacties op de dood van Liverpool-speler Jogo Shota. De Portugese aanvaller van Liverpool is samen met zijn broer omgekomen bij een auto-ongeluk in Spanje. Bij Anfield, het stadion van Liverpool, leggen fans nu bloemen neer. Gary is een van die fans. Hij werd geïnterviewd door Sky News. He was, I mean, the way he played football with a smile on his face all the time. He was the epitome of enjoying what you do. Every time he went out on the pitch, he gave us all for us and you don't know these people personally, but when you do lose somebody in this fashion, it's, it's devastating. It's going to affect everybody. Jota werd afgelopen seizoen kampioen met Liverpool. Hij speelde ook 49 interlands voor Portugal. Jogo Jota was pas 28 jaar. Bij de bagageafhandelaar van Ryanair op Eindhoven Airport heerst een angstcultuur onder medewerkers. Dat zegt vakbond FNV. Snelheid gaat vaak boven veiligheid en ook vallen er veel mensen uit door de hoge werkdruk. Eindhoven Airport gaat in gesprek met het bagageafhandelbedrijf. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door verkeerd gebruik van afslankmedicijnen, schrijft de Volkskrant. Vorig jaar kwamen er 75 meldingen over binnen, meestal van mensen die last hadden van buikpijn, misselijkheid en braken. Een jaar eerder waren het 41 meldingen. Er zijn vooral zorgen over medicijnen die niet via de apotheek apotheek zijn gehaald, maar bijvoorbeeld op internet zijn besteld. En Diddy komt voorlopig niet op vrije voeten. De rapper werd gisteren vrijgesproken van de zwaarste aanklachten tegen hem, namelijk mensenhandel en afpersing. En werd wel veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. Daar zou hij alsnog een jarenlange gevangenisstraf voor kunnen krijgen. Dus de advocaat van een van de slachtoffers is blij. We're, pleased that, that he's finally been held responsible for two federal crimes, something that he's never eh, faced in his life. He still faces substantial jail time. Diddy hoort zijn straf later. De rechter heeft bepaald dat hij tot die tijd vast blijft zitten. Het weer een droge dag met flink wat zon. Langs de kust wordt de graad of 20, in het zuiden 25. Morgen vergelijkbaar met vandaag met iets hogere temperaturen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file rond Amsterdam... door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je nog 20 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je een half uur in de file... voor knooppunt Koenplein. En op de A9 heb je ook nog een half uur tijdverlies van Alkmaar naar Diemen. Het is daar druk tussen de afrit Haarlem en de afrit AMC... Op de A4 naar Amsterdam sta je nog een kwartier in de file... tussen de knooppunten De Hoek en Bad En op de A10 Noord is het druk.